uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden milieuactivisten demonstreren bij het Rijksmuseum in Amsterdam... voor meer klimaatmaatregelen. Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert de stadhouderskade voor het museum. Ze hebben onder meer tenten opgezet. De gemeente Amsterdam had de wegblokkade verboden... maar de groep zet de actie toch door. De politie is onder meer met ME-busjes aanwezig. Via luidsprekers is omgeroepen dat de activisten naar het Museumplein moeten gaan, maar dat doen ze niet. Het klimaatprotest maakt deel uit van een internationale actie. Onder meer in Berlijn en Parijs zijn activisten van Extinction Rebellion ook de straat opgegaan. Een keurmerk moet consumenten beter gaan beschermen... tegen de soms agressieve verkoopmethoden van energieaanbieders. Volgens de Telegraaf is het een initiatief van een groep energiemaatschappijen en distributieplatformen. Het keurmerk wordt alleen gegeven aan tussenhandelaren die zich aan de bestaande wet en regelgeving houden en het Belmeniet-register respecteren. De Haagse wethouder Revis gaat de taken waarnemen van Pauline Krikke... die gisteren opstapte als burgemeester van Den Haag. Revis blijft aan tot er een nieuwe interim burgemeester is benoemd. Krikke besloot per direct haar taken neer te leggen... omdat haar positie onhoudbaar was geworden... na een vernietigend rapport over de vonkenregen in Scheveningen... tijdens Nieuwjaarsnacht. Zes op de tien slachtoffers van internetoplichting doen daar geen aangifte of melding van. Ze vinden het schadebedrag te klein of denken dat het geen zin heeft, blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna 3% van de ondervraagden zei vorig jaar te maken hebben gehad met internetoplichting. In ruim 40% van de gevallen ging het om een aankoop op een site voor tweedehands spullen. Het weer in het noorden vandaag zonnig, in het zuiden en westen meer bewolking. Blijft vrijwel droog en het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het westen regen en morgen wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag rijdt het langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp over 13 kilometer. Op de A Tussen 27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette. 9 kilometer file geeft een kwartier vertraging. En 10 minuten op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en de aansluiting met de A2.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 Oh, wake up everybody, yeah. Cause I need a little help, I can't do it a little help, come on, come on, come on, help, Can't do it alone. Goedemorgen, Zandvoort. Het is maandag 7 oktober. En we blijven doorgaan, we blijven tellen. Nog 209 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Ik ben tot 10 uur bij je met lekkere muziek. Uitjes, nieuwtjes, lekker verschillend. En het is 8 over 8 hier bij ZFM in de ochtend. comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would forever, exalted in the sea. to the bass, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. Clean Bandit met Rather Be hier bij ZFM in de ochtend. Waar het buiten 8 graden is.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 je zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net tegen een praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net tegen een praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan het koud heeft. Ja, dan kijk ik even op de weg. Het is, eh, het is een normale maandagochtendspits. Vanaf de zeeweg uh, Zandvoort uit valt mee richting, richting Overveen 200. Eh, maar aan de zuidkant richting 201 Heemstede zit al aardig vol. Zuid-Haarlem richting A9 zit ook al vast. Dus door rustig aan. Sluit gewoon achteraan en luister naar ZFM hier waar het inmiddels kwart over acht is. met de Healer. Samen met Carlos Santana. Dit is al 30 jaar oud. Dit komt van een album uit 1989. 20 over 8 hier bij ZFM. En wij gaan door met muziek van nu. 2019, nieuwer kun je hem niet krijgen. De allernieuwste Thomas Berger. En heb je gisteravond Robinson gekeken? naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. te horen op ZFM. TV with my beanie low. Yo, I'll be over here. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, yeah. Oh, yeah. And I can't wait so we can break up out here. Bijna half negen. Alicia Kara met Here. En wij gaan door met meeste lezen. Als je nog niet wakker bent, dan word je dat nu wel. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live by the Light It Up. Major Laser. Hier bij ZFM waar het precies half negen is. En wij gaan door met onze lokale artiest Wendy Moore. So of a Fake Friends. Wendy Moore uit Zandvoort. The city draws shadows on the walls. With faces I don't know at all. Fake smile. kissing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. feeling to me, naughty that can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend. I But I'm just over fake if you are in need, or you come running back to me. It all makes sense. I can see you're just a loose end. I'm so over live and forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there I'm so over fake friends Tired of the pretend did I mean to stop losing. I'm so over fake friends. Just stop losing. I'm so over fake friends. Just stop losing. I'm so over fake friends. ZFM. Featuring Bevis Barnes. make me feel like a drunk, loser's kind. Cause every time you walk out of me, I find myself left with a broken heart. hier bij ZFM waar het 6 over half negen is. En daarvoor hoor je So Over Fake Friends van Wendy Moore hier uit Zandvoort. Gaan wij door met Davina Michel op deze maandagochtend... waar het best druk op de weg is, zie ik.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 duurt te lang. Ja, dat was Davina Michel. En hebben drie Nederlandse platen achter elkaar gedraaid. Tijd voor een Duitse. Met Honest is vlot in Zandvoort. In een schwarzen Fotoalbum mit een silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf in een schwarzen Fotoalbum mit een silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack. Aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neun war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert paraphiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, zwei Gramm auf Kommi und so. <laughs> Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Marterfall. Ob wir Spaß hatten damals, rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen gegangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden von Autos mit 1000 PS und Beuten mit geilen Kurven, von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert, paraphiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist ist die Erinnerung. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Ich weiß noch, Dat staat Siro met Bilder in Kop. Hier bij ZFM. Waar het 8 uur 42 is. En wij de Ocean Drive nemen. Met Doek de Mond. ZFM. Hold on. de Mans met de Ocean Drive. Een lekker ritje over de boulevard. Gaan wij terug naar 1973. Jane Birkin. van die vergeten liedjes. Jane Birkin, 1973. Maar als je het laatste seizoen van La Casa de Papel gezien hebt... Ja, dan weet je waarom dit opeens weer heel populair is, dit liedje. Die doedah, Jane Birkin, hier bij ZFM... waar het bijna tien voor negen is. En wij doorgaan met Amy Winehouse. Well, sometimes I go out and I look across the water. And I think of all the things what you have doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? enough fool. hope your dinner catch a ting. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all? miss your ginger hair and the way you light the day. I think of all the things, why you doing it? And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair. Valerie Amy Winehouse. En er is een Pavarotti-film. En wie heeft er ooit met Pavarotti gezongen? James Brown. En die opname, die hoor je hier. Bij ZFM, waar het bijna 5 van 9 is. But a woman. the road. Man made the train, carried the heavy loads. Man made the electric lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible Pavarotti samen met James Brown. En je moet op YouTube even die opname hiervan kijken. Het moment dat Pavarotti inzet en James Brown zo opzij kijkt van damn. Goed, bijna 9 uur. Zometeen het tweede uur. En dan beginnen we met de Dance Classic. Super Duper van Just Stone. Maar daarvoor is het nieuws. En tot die tijd nog een beetje Summer Breeze. Tot zometeen na de klok van 9 uur in het journaal.